Femke Wolthuis met het NOS Journaal. voorzitter Hubert van Eck van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland stapt met onmiddellijke ingang op. Hij lag onder vuur omdat het ziekenhuis grote financiële problemen heeft. Verzekeraar CZ dreigde geen geld meer te geven als hij niet zou vertrekken. Onlangs werd bekend dat het ziekenhuis met vestigingen in Goes en Vlissingen vorig jaar zo'n 9 miljoen euro verlies leed. Een jaar eerder was dat 4,5 miljoen. Het ziekenhuis schrapt de komende tijd 100 van de 1600 banen en ook nieuwbouwplannen gaan niet door. Ambachtelijke producten blijken vaak niet zo ambachtelijk als wordt gesuggereerd, dat zegt de Consumentenbond. In veel producten die als ambachtelijk worden aangeprezen zitten één nummers en ontbreken authentieke ingrediënten. Ook worden de producten vaak in een fabriek gemaakt. De bond wil dat er richtlijnen komen voor het gebruik van het woord ambachtelijk. De Spaanse marine heeft op een visserschip op de Atlantische Oceaan 1800 kilo cocaïne gevonden. Volgens de Spaanse marine is het het grootste drugsvangst in jaren. De boot was op weg van de Canarische eilanden naar het Spaanse vasteland toen de politie in actie kwam. Een Nederlander, drie anderen zijn opgepakt. Een Nederlander was de kapitein van het schip. Hij woont volgens Spaanse media aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje. In Koevoorde doet de politie onderzoek naar twee of meer kogelgaten in een gebouw van de gemeente. Wie er heeft geschoten, wanneer en waarmee dat is gebeurd is niet bekend. In het gebouw van de gemeente Koevoorde werken vooral ambtenaren. Ook zit er een vestiging van verzekeraar Unive. Rusland houdt een grote militaire oefening in het noordoosten van het land. Er worden 12.000 militairen en 250 gevechtsvliegtuigen ingezet. Vandaag begint ook de NAVO met een grote oefening in Scandinavië. Door de annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne... is de spanning tussen Rusland en het Westen flink opgelopen. Het weer. Wolken, vooral in het westen af en toe zon. In het noorden en het oosten kan er een bui vallen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen droog, met wat zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.